is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Nu op Radio 501. Meer Matthijs. Met Matthijs van der Meer. Ik verbaasde mezelf er ook over hoor, toen ik vanochtend wakker word. Ik ben er nog, ik heb het overleefd. En dan die helse rit van Leeuwarden met de bus over de afsluitdijk weer terug naar Hoorn om hier nu net op tijd in de studio aan te komen. Het is 12 over 6. En je luistert naar aflevering 92 van Meer Matthijs. En straks schakelen we over naar het kantoor voor de buurman. Voor een geweldige Ierse avond al daar. Maar eerst nog wat leuke muziek met mij op Radio 501. Dit is No No No. Pumpin Blood. deze glazen wand in de studio was eh, Arjan net aan het stofzuigen. Ik ben een beetje te laat met deze track dus, maar... Ja. Alsnog even voor het idee. Deze is voor jou Arjan. En ja, stofzuiger. these oceans in this world. I feel the air on my face. I lie at night beneath the skies, waiting on those fireflies. Lie in the darkness. as it grows inside. I will try everything, casting shadows in the light, or casting shadows in the light, casting shadows in the light, or casting shadows in the light. Een hele bijzondere dag vandaag. Het is vandaag precies 44 jaar geleden dat de allereerste Sesamstraat aflevering in Amerika op de buis verscheen. Ik ben ermee groot geworden. Arjen is ermee groot geworden. We zijn er allemaal groot mee geworden. En het bestaat nog steeds. Het is al wel wat veranderd en zo. Binnenkort zullen ze natuurlijk die laatste verhaaltjes aan het einde van de aflevering waarschijnlijk gewoon voor de tablet aflezen. Maar goed, Sesamstraat is en blijft altijd actueel en altijd op tv voor de kinderen om te, ja, spelenderwijs gezellig te leren en zo met al die leuke figuurtjes. Voor de, voor de rest is deze 10 november een hele bijzondere dag, want er is echt nogal wat gebeurd in de geschiedenis zo eh, op deze dag. Daar kom ik straks op terug. De Beatles fanclub bijvoorbeeld, maar echt nog veel meer, allemaal noemenswaardige dingetjes. Maar eerst, U2 en Green Day, The Saints are coming. Sesamstraat. Nee, ook ja, een wat duisterer iets uit onze eh, geschiedenis wordt herdacht vandaag. De Kristalnacht, 75 jaar geleden. En er is een uh, relletje ontstaan rondom een kuuroord in Duitsland. Het Kristalkuuroord. Want die hadden een speciale actie dat je ook een keer s'nachts kon komen kuuroorden, wat je daar dan ook doet. En die noemden hun actie de Kristalnacht. Ja, een Duits kuuroord dat de Kristalnacht organiseert. Gewoon in 2013. Nou, het lijkt mij heerlijk, zo'n kristalnacht. Maar niet die ene... ja goed, de kristalnacht dus. En um, vandaag staan we er dus bij stil dat 75 jaar geleden die verschrikkelijke gebeurtenis is gedaan. En, eh, gebeurd en niet door middel van een, saunaatje en een massage en zo. Lijkt mij dan. Dit is Lorde. Dan niet Royals, nee, een keer een andere trek. Bravado hoor je Bradio, Radio Oh my the war. I can't talk to you or your friends. It's not only Carry the whole weight, but it's not the same. Never did learn what I'm supposed to do, so now I'm doing all I can to get close to you. But change who could try to be someone new, but you know me well. <laughs> Yeah, where we are, is hard to tell. I don't know, something in your eyes said it's time to go, so go, go. From this point on, it's up to you. If you love van Mr. Props. Ik die ken je natuurlijk van Waves, maar deze was ook echt heel mooi. I'm still here. En we gaan nog even door over het hele Sesamstraat gebeuren. Want ik heb dan per ongeluk, ja, had ik beter niet kunnen doen... verteld over een duet van Katy Perry en Elmo. Nou ja, als Amy dat graag wil horen, dan ga ik hem even opzoeken. Maar eerst, Hey Brother van Avicii. Hey Brother discover En dan kom ik dan tot de conclusie dat er nog veel meer van dingen zijn. Ik zie hier Alicia Keys die Dancing, eigenlijk dus Falling, doet. En Nora Jones sings uh, Don't Know Why. En er zijn nog veel meer artiesten die langskomen daar bij de Amerikaanse Sesamstraat. En dat heb ik nooit geweten. Maar ik kom deze tegen, ja, eh, een tijdje geleden al. Katy Perry, die Hot and Cold, maar dan een andere variant zingt met Elmo op Sesamstraat. En daar is nogal een rel over ontstaan. Ze heeft namelijk een heel pikant jurkje aan daar. Maar het gaat dus om eh, over dat ze willen spelen. Hi, Miss Katie. Are you ready to play dress up? Het filmpje is trouwens wel echt een aanrader. You want her to play dress up? Uh, well, don't you? Ah, Come on, Elmo. Don't you want to play? Uh, it's what you doing? Elmo? You... Ja, dat is... En zo zijn er ook veel meer van die dingen. Dat is eigenlijk best wel een leuk straatje op YouTube om in te belanden, hoor. Ja, en, dat eh, <laughs> filmpje is echt een, uh, een aanrader. Tenminste, als je van een eh, Katy Perry in een pikant jurkje zou kunnen waarderen, zeg maar. Hij heeft een gigantische hit met visie. Wake Me Up. Maar solo kan die er ook wat van. Ella Black. En Neer Dollar. Nou, dat denk ik niet meer hoor. Stinkend rijk waarschijnlijk. inside the Roy Black zo'n eh, nummer maakt, moet hij er aan denken zijn rekeningnummer erbij te vermelden. Want het is niet helemaal handig natuurlijk. Ik ontdek hier iets. En echt, oh, ik snap niet hoe dat aan mij is ontgaan. Fatboy Slim heeft een nieuw album. Late Night Tales bij Fatboy Slim. Ik baal een beetje dat ik daar nu pas achter kom. Het eh, staat er al een tijdje volgens mij. En ik zie hier dat er een aantal samenwerkingen op staan. Eh, Nick Lowe, Mink DeVille, David Ansel Collins, Trinity en... dit verwacht je niet de Velvet Underground. Fatboy Slim en de Velvet Underground. Die gaat ze nu horen op Radio 501. Ik knal hem er gewoon in. Who Loves the Sun? Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares of Velvet eh, Underground. Blijkbaar heeft Fatboy hem gewoon een van de album samengesteld met allemaal dingen die hij heel tof vindt. Wel zie ik daar bovenaan dan staan als ik dat album erbij pak. Dat er nog een hele lijst is met... Nou, je hebt een hele lijst met gewoon eh, blijkbaar losse nummers. En dan heeft hij naast... Oh, nu snap ik hem. Hij heeft naast die tracks nog één lange uh, mix van al die nummers met waarschijnlijk zijn ding erin op dat album gezet. En daar is dat het ding 80 minuten duurt. Dus dan kan ik wel op zoek gaan naar het ene nummertje erin. Maar dat gaat niet werken. Ik ga eens even kijken of je dat uit elkaar kan knippen. Of ik daar iets leuks mee kan. Want... Uh, nou, we hebben ook wel een beetje naar de Velvet Underground gehoord. Daar, zo. En ik heb meer muziek voor je klaarstaan. Verzoekjes doe ik trouwens ook. Straks natuurlijk de praat van jou die deze week van Uncontrollable Urk is. Gasten die trouwens ook op ons feest staan, de 23e. Ah, echt, ik, ik ga van een hak op de tak, maar het, eh, het loopt wel lekker zo plaat van, plaat bij hoofd Uncontrollable Earth Alone Together. En uh, Musicians eh, en uh, die komen dan samen met Uncontrollable Earth de 23e in het kantoor van de buurman. Op het 100ste afleveringenfeest van Gijs en mij. Ik heb er heel veel zin in. Jij bent uitgenodigd. Lijkt me tof als je gewoon langskomt. Dan zul je die plaat bij je hoofd eh, waarschijnlijk ook voorbij horen komen. Ik denk dat ik maar gewoon doorga met Groover Mara. Want de Velvet Underground heb ik nou alweer gehoord. Ik verwacht Fatboy Slim en dat valt het toch een beetje tegen. Niks tegen de Velvet Underground hoor. we gaan door met My Friend. luistert naar Radio 501. Straks gaan we over naar het kantoor voor de buurman. Waar we prachtige live muziek hebben. Maar dat is na achter. Ik heb eerst voor jou klaarstaan de, de plaat voor je hoofd van Uncontrollable Earth. Alone Together heet En daarna ben ik bij terug. Met, ja, ik heb wel nieuwe muziek van Fatboy Slim. Met Riva Star, Beardy Man. En daarvan de Calvin Harris remix. Eat, Sleep, Rave, Repeat. Nou, daar kan ik nog wel in vinden. En daar ben ik heel erg benieuwd naar, want ik heb het nummer nog helemaal niet gehoord. En we gaan weer luisteren naar de track van het nieuwe album van Martial Matters Eminem. Dat allemaal straks. Maar dat praat voor je hoofd natuurlijk.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 Miljoenen kinderen op de wereld kunnen dat niet, omdat ze niets hebben. Daarom staat UNICEF in mijn testament. Want ik vind het een mooi idee dat ik ook na mijn dood nog aan de toekomst kan blijven werken. Ga naar unicef.nl en kijk waarom.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 Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. op Radio 501. Ah I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve. I, I tried so hard to let you go. But some En over madness gesproken. Ja, <laughs> er is, ik krijg hier toch een, een kop voor mijn neus van eh, de NOS. Een Rus die heeft zijn balzak aan het Rode Plein gespijkerd. Ja, dat is... Ehm, dat doet hij niet zomaar natuurlijk. En, en hij, zal, ja, zal misschien niet helemaal honderd zijn hoor, maar... Dat is namelijk een protestactie. De Russische kunstenaar heeft zijn scrotum vastgespijkerd aan het Rode Plein in Moskou... Eh, in protest tegen de houding van zijn landgenoten... die volgens hem ongeïnteresseerd hun lot afwachten. Er is nogal wat uh, gedoe in Rusland natuurlijk. Uh, er komt regelmatig in opspraak om, vanwege schending van de mensenrechten... en homorechten en dergelijke. En hij had al eerder bijvoorbeeld, toen de dames van Poeserij het gearresteerd werden, zijn mond dichtgenaaid uit protest. Hij heeft eerder uit protest ergens eh, naakt gestaan gewikkeld in prikkeldraad. Over dat soort ludieke actie. Nou, de politie heeft hem al snel bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Ik weet niet of hij er eh, verder iets mee is opgeschoten, maar in elk geval heeft hij ja, de, de, NOS gehaald. Dus heeft hij toch al wat, eh, de nodige aandacht getrokken. Maar ja, geheel in het teken van Madness, wat je net hoorde van Muse op Radio 501. En zoals ik al zei, en zoals ik dat beloofde, heb, ik dus wel nieuwe muziek gevonden van Fatboy Slim. Samen met Riva Star, Beardy Man en geremixed door Calvin Harris. Nou, als dat geen feestje wordt, dan weet ik het ook niet meer. Je gaat luisteren naar Eat, Sleep, Rave, Repeat. So there was this DJ who was like kicking off. I don't know what he was doing, but it was sick, man. Like, he was like hands in the air. like a feline cat, like a real, like, you know, like, you know what I'm saying, dog, like cats and dogs. It was raining. It wasn't raining, we were raving. And I don't know whether he was really saying it. And all he kept saying was eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Rave Repeat. I'm just dancing. I'm just dancing. I'm just dancing. Steve Repeat. Eat, sleep, rave, rave, repeat. <laughs> Wow. Came to the world at a time when it was in need of a villain, an asshole. That don't think I succeeded fulfilling, but don't think I ever stopped to think that I was speaking to children. Everything was happening so fast, it was like I blinked. So three million, then it all went blank. All I remember is feeling ridiculous, cause I was getting sick of this feeling like I'm always under attack. Man, I could've stacked my shit list to the ceiling. Women dishing, but really thinking if anyone ever talks to one of my little girls like this, I would kill him guess I'm a little bit of a hypocrite when I'm ripping shit. Watson's winded. There's many people that give a shit, What I had to say it's just my opinion. If it contradicts how I'm living, put a dick in your written. That's why every time you mention a lyric, I thank you for it. But drawing more attention toward it, cause it gave me an enormous platform. I'm flattered you thought I was that important. But you can't ignore the fact that I fought for the respect and battle for it. Mad awards, at Gladanoid, at a boy, they told me to slow down, I just don't have. Good luck trying to convince a blonde, it's like telling Gwen Stefani she sold out. Cause I was trying to leave no doubt in anyone's mind one day I'd go down. In history, think they know now because everybody knows. Azeroth when he roundabout dissed me to shout me out. Thought I was history. Well, goddamn, honky, that compliments like backhanding a donkey. Could wait to get your ass socked in the mouth. Nah, I'm off it. But what the fuck's all this trash talking about? The fight was fixed. I'm back and you can't stop me. You knocked me down. I went down for the count. I fell, but the fans caught me. And now you're gonna have to beat the fucking pants off me to take my belt. Word to out. Mama said there ain't nothing else to talk about. Better go in that ring and knock him out, or you better not come out. It's poetry in motion, like Freddie Roach when he's quoting. Shake Shakespeare. So what if insults are revolting? Even Helen Keller knows life stinks. You think it's a joke to your bullet riddle, but you should give little shit what I think. This whole world is a mess. Gotta have a goddamn vest on your chest and a Glock just to go watch Batman. Who needs to test the testicles? Not that man. Half you don't got the guards intestinal blockage. Rest of you got lap bands. Stuck to this model for they put bath salts in all those water bottles in Colorado. So get lost, Waldo. My soul's escaping through this asshole that is gaping. A black hole, that I'm swallowing this track hole with a pack toe and the paper. But I'm taking no crap, ho. Here I go down the back pole, and I'm changing back from that old maniac. In fact, that it goes. Trying to tip out the back door, retreating, cause everybody knows that you're just an asshole. Everywhere that you go, people wanna go. And knows, everybody knows. So don't pretend to be nice. There's no place you can hide. You are just an asshole. Holy mackerel, I'm the biggest jerk on the planet Earth. I smacked the girl off the mechanical bull that attracted bull, but thinking we had some magnetic pull. Then screamed, I see penis, bitch. How the fucking magnets work? Cause you're attracted, but we ain't attractable. Hate to be dramatical, but I'm not romantical. I'm making up words, you can understandable. It's tragical. Think it's some magical shit's gonna happen. That ain't practical cracking a joke, it's laughable. Cause me and love's like a bad combination. I keep them feelings locked in a vault. So it's safe to say I'm uncrackable. My heart is truly guarded, full body armor. Bitch, you just need a helmet. Cause if you think you're special, you're retarded. Thinking you're one of a kind, like you got some platinum vagina, you're a train wreck. I got a one track mind, it's shorty, you're fine, but you sorta remind me of a 49er. Cause you been a gold digger since you was a minor. Been trying to hunt me down like a dog, cause you're on my ass, but you can't get a cent. Cause all of my spare time spent on my nose in this binder. So don't bother trying. Only women that I love are my daughters. But sometimes I rhyme and it sounds like I forget I'm a father. And I push it farther. So father, forgive me if I forget to draw the line. It's apparent I shouldn't have been a parent. I'll never grow up. So to hell with your parents and motherfucking father time. It ain't never gonna stop. A pessimist who transforms to an optimist in his prime. So even if I'm half dead, I'm half alive. Pour my half empty glass in a cup. Now my cup is running over. And I'm about to set it on you like a motherfucking coaster. I'm going back to what got me here. Yeah, cocky and can't not being rude off, so fear not, my dear. And drive your teardrops, I'm here. White America's mirror, so don't feel awkward or weird if you stare at me and see yourself. Cause you're one too. Shouldn't be a shock because everybody, everybody knows that you're just an Ja, Asshole van Eminem met uh, Skylar Grey. Van het nieuwe album Marshall Mathers LP2. Geweldig album. En ik moet zeggen dat die gast met zijn 41 jaar het nog steeds heeft hoor. Dat hele album is echt geweldig. Het is vandaag een, eh, dus een memorabele dag. We hebben straat gehad en eh, allemaal hele boeiende dingen die vandaag zijn gebeurd op deze 10e november. er is één ja, zwarte bladzijde eigenlijk uit de wereldgeschiedenis, eigenlijk de Nederlandse geschiedenis. Want het is vandaag, 10 november, eh, was het in 1674 dat Nederland officieel Nieuw-Nederland aan de Britten overdroeg. De nieuwe naam van Nieuw-Nederland? New York. Ja, dat is, eh, als we dat toch hadden gehouden, joh, hoe had de wereld er dan uitgezien? Kun je je voorstellen dat er dan Nederlands gesproken wordt in eh, de Verenigde Staten.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 wil je toch horen als man. Heerlijk, wat een wijf. Ida Maria, I like you so much better when you're naked. Tim Knol heeft een nieuwe single. Motion of Life heet hij. En je hoort hem nu al draaien op Radio 501 nog een half uur. En dan gaan we over naar het kantoor voor de buurman. En nog weer live muziek. Maar ik ben nog even bij hoor, tot 8 uur althans. Hiding behind a tree Disappearing up high. my sleepless days, I found that in my dreamless sleep I'm bound to one night hear the sound of you calling. Do not stumble through tonight, have no fear of falling. And if nobody got lost, and if no one paid the cost, the price of this you may surmise is forever after. We won't stumble through tonight, drowning in their laughter. We won't stumble through tonight, drowning in their laughter. From these moments we awake, our heads clear of the mistakes, how we never hit the brakes or felt it stalling. Just don't stumble through tonight, have no fear of falling. Don't stumble through tonight. have no fear of falling. Prachtig, I'm Clued. No fear of falling. Waar ik wel een beetje bang voor ben, en dat schijnt er dus toch echt aan te gaan komen, een reunie van ABBA. Snel, ander onderwerp. Uh, things we lost in the fire. Best stil. We gaan door. Things we lost to the flames. Things we'll never see again. All that we have amassed sits before us. Shine turns into ash mooie nieuwe muziek te, eh, ja, op zoek te gaan daarnaar. En eh, dat ten eh, gehoor te brengen ook hier op de radio. Maar als DJ moet je natuurlijk enigszins op de hoogte zijn. En ik heb het idee dat het niet altijd even lekker gaat bij mij. Want ik zie hier nou een berichtje staan over de eerste BN'ers op de Rode Loper bij de MTV EMA Awards. En dan staan daar dus namen bij. Anna Drijver en Geza Wijs zijn de eerste bekende Nederlanders die zondagavond de Rode Loper van MTV EMA betraden. Wie zijn in godsnaam Anna Drijven en Geza Wijs? Ik zou het niet weten. Misschien dat ik toch even wat meer de, de, de en dergelijke moet gaan, eh, gaan lezen. De roddelbladen en zo ik heb het idee dat het een beetje achterloop. we doen dan ook, ja, groot spektakel in Amsterdam vandaag. En het was nogal eh, lastig om erbij te zijn. Volgens mij kon het alleen op uitnodiging. Ik heb al begrepen dat de Killers in het teken van die, uh, van die hele feestweek die het eigenlijk is... een gigantisch geweldig optreden hebben gegeven in Paradiso.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 Ja, we kennen allemaal de Year of Summer, weet je wel. Year of Summer. Dat, die beukplaat van afgelopen zomer. Ja, voor zover hardstyle kan zijn, vond ik dat best wel eh, een, een toffe plaatje. Maar die Niels Geuzenbroek, ik was altijd in de veronderstelling dat dat een, eh, een DJ was. Net als die eh, Wild Styles en zo, ook van die buikplaatjes maakte. Wat blijkt nou? Het is gewoon een singer-songwriter. Nooit geweten, kom ik nu net achter dat er dus ook gewoon een originele akoestische versie is van Year of Summer. <clears throat> en die klinkt zo. Daar ben ik heel erg benieuwd. have gone away to start a brighter day. We have waited far too long. It's time. Set your mind free. It's in you. much blijkt nou? Niels Geuzenbroek. Dat is de leadzanger van Silkstone. Een bandje dat in eh, de jaren 90 al is opgericht. Heeft op Pinkpop en eh, voor de TMF gespeeld. En op Lowlands zelfs, zie ik. Wauw. 2009 zijn ze uit elkaar gegaan. En daarmee, ja, Niels Geuzenbroek had dus al een behoorlijk succes op zijn naam staan. Voordat hij dan raar genoeg besloot aan zo'n rare talentjacht... <coughs> Pardon. Aan zo'n rare talentjacht mee te doen. Dat dus is eh, de Voice of Holland of de X-Factor volgens mij, een van die twee. hele rare set, maar goed voor zijn carrière geweest, want hij heeft tijdens die eh, talentenjacht drie hits in de eh, top 100 gekregen. Nou, en als je dat al tijdens die talentenjacht weet te doen, heb je dat goed voor elkaar. Niet ga ik natuurlijk ook omdat hij al met zijn voorgaande band op, eh, op notabene Lowlands en Pinkpop heeft gestaan. Maar die Niels, Niels Geuzenbroek is, eh, die is lekker bezig, ja. Hij is weer eh, terug na het uit elkaar vallen van Silkstone. Heel wat anders. Duitse muziek van Paul Kalkbrenner, Sky en Sand hoor je. Ik ben bij je tot 8 uur, dus nog 20 minuten. En daarna schakelen we over naar het kantoor van de buurman. saddest rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting. praying me feel alive Eh, een, hele leuke avond gehad gisteren. Een hele gezellige, iets te gezellig misschien. En dat ik ja, misschien wel rare dingen heb gedaan en zo. Dat blijkt dus altijd de volgende ochtend aan mijn telefoon. Je hebt zo'n prachtige app waarmee je dan als je een nummer hoort en je denkt van hé, hey, wat is dit eigenlijk? Dan zet je die app aan en die gaat weer luisteren, weet je wel. Dat, eh, je hebt Shazam, uh, Soundhound, ik noem ze maar even allemaal. Ehm, ik heb zo'n app gebruikt vannacht en ik heb daar wat toffe nummers mee eh, opgedaan eigenlijk in mijn collectie. Maar een van de nummers die ik dus gisteren heb opgezocht... en daar heb ik echt helemaal geen weet meer van dat ik dat heb gedaan... kwam ik vanochtend achter... <laughs> Strong Enough van Share. Dus blijkbaar was het echt, echt heel gezellig gisteravond. ik ga me niet draaien hoor, maak je geen zorgen. Nee, dit is In The Future van de Architecture in Helsinki. al Jet Rebel. Ja, en dat zit er dan bijna op. Althans, hier in Studio de Bierkij, Want straks na achter eh, sluiten, wij hier de studio af. Ga ik met een bloedgang naar Koeporsplein nummer 3 te horen voor een waar spektakel. In het kantoor van de buurman Luke Nyman en Peter McVee live daar op het podium. En wij gaan het uitzenden. Dus ook het signaal nemen wij mee naar het kantoor van de buurman. En dat sturen we gewoon lekker door naar jouw woonkamer. Waar je dan ook eh, uit uithangt nu. Of ja, jij springt gewoon even lekker in de auto, op de fiets, wat dan ook. Of te voet naar het kantoor voor de buurman om het allemaal live mee te maken. Dat is net even vetter, kan ik je vertellen hoor. Om het gewoon van dichtbij te zien, om het spuug van de zangers in je gezicht te krijgen. Als hij vol passie dat recht tegenover jou tegen horen brengen. Ja, komt dat zien, komt dat beluisteren ook. In het kantoor van de buurman straks en op Radio 501. Ik ga er, eh, ik ga er straks op de studio opruimen en die kant op. En ik laat jou achter met Mr. E's Beautiful Blues van de Eels. Tot straks in het kantoor van de buurman en anders tot woensdag. musique.